Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer een huis beschoten in Rotterdam. In minder dan drie weken tijd zijn in en rond die stad 14 huizen beschoten zegt de regionale omroep Rijnmond. En vannacht gebeurde dat in een woonwijk in Rotterdam-Zuid. Er zijn kogelgaten te zien en aan de deur hing een explosief, vertelt deze verslaggever. Een robotje van de explosieve opruimingsdienst van Defensie heeft eh, eh, dat pakketje onderzocht. Het is eigenlijk eh, een pakketje ter grootte van een mobiele telefoon, iets groter. Het is helemaal ompakt met uh, ducttape, gruisducttape. Er hangt ook een draadje uit. Dat pakketje zit nu veilig in de klauwen van eh, dat robotje van Defensie. Bij de schietpartij van vannacht is niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt nog wie erachter zit. En het zou zomaar kunnen zijn dat het huwelijk in Amerika binnenkort niet meer per se iets is tussen man en een vrouw. Nu staat dat wel nog zo in de wet. Al bepaalden de hoogste rechters eerder wel dat huwelijken ook zijn toegestaan tussen mensen van hetzelfde geslacht. Het Amerikaanse congres bepaalde vannacht dat die wettekst nu maar eens moet worden aangepast. De Senaat moet er wel nog over stemmen. In het stadion van PSV is vanochtend brand uitgebroken. Boven het Philipsstadion in Eindhoven waren dikke rookwolken te zien. De boel is inmiddels onder controle. Wel moest een sportschool in het stadion worden ontruimd. Er was net een spinningklasje aan de gang. Een deel van de tribune is beschadigd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. En banken hebben het afgelopen jaar flink verdiend aan goede doelen. Die moesten door de negatieve rente een deel van hun opgehaalde geld afstaan... zegt verslaggever Nick Wouters. En dat kon flink oplopen. Bijvoorbeeld Kika, eh, meer dan 2 ton. KWF kankerbestrijding, 231.000 euro zijn wel grote bedragen. Rode Kruis, 2,5 ton. Heb je nog leger dus zelfs, zelfs 3 ton. En Artsen zonder Grenzen kreeg de dikste rekening op de mat. Die moesten ruim 360.000 euro overmaken. Het weer nog. In het noorden en oosten is het best zonnig en vanmiddag opnieuw boven de 30 graden. In de rest van het land zijn er meer wolken en is het ook wat koeler. Later in de middag zijn er dan ook regen- en onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Badhoevedorp.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 Zandvoort. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. just need time. Snapping one, two, where are you? You're my heart. Snapping three, four, don't need you here anymore. Get out of my I might snap. I'm writing a song talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap.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 Sing it one more God. time. It feels like something's heating up. Yeah. Can I leave with you? I don't know, but I'm thinking yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. feels like something's heating up. Oh. Can I leave with you?